De rapper maakt onder de artiestennaam Yassine muziek over ongelijkheid, onderdrukking en werkloosheid. De officiële aanklacht was dat hij zou hebben geprobeerd om Iraanse veiligheidstroepen om te brengen. Ook zou hij een vuilnisbak in brand hebben gestoken en drie keer in de lucht hebben geschoten. In Iran wordt al maanden gedemonstreerd voor meer vrijheid. Om betogers af te schrikken grijpen de autoriteiten geregeld naar de doodstraf. Nederlanders hebben gisteren vaker met een pas afgerekend dan ooit het geval was. Dat meldt de betaalvereniging Nederland. Er waren ruim 22 miljoen transacties met pinpassen en creditcards. Goed voor een omzet van bijna 740 miljoen euro. Op het drukste moment, het begin van de middag, werd er 800 keer per seconde betaald. 3FM heeft dit jaar met de actie Serious Request ruim 2,3 miljoen euro opgehaald. Het bedrag wordt gedoneerd aan de stichting Het Vergeten Kind... die zich inzet voor kinderen in Nederland met een onveilige thuissituatie. Tijdens de actie konden luisteraars voor geld een nummer aanvragen... bij de DJ's die opgesloten zaten in het glazen huis. Het weer is droog met temperaturen tussen de 5 en 8 graden. Vannacht valt er wat motregen en stijgt de temperatuur licht. Morgen begint bewolkt met hier en daar een bui en dan wordt het ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Die blokkeert de rechte rijstrook. Bij Sint Pancras op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer.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 It made me think about who I was before you. A girl that didn't know a thing about love. But you felt like a miracle, unconditional that's who you are. You must have been. couldn't do it, so I wouldn't.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 spinning. If you know, you know I've been on it. yeah. Okay, let's get it. I've Been on a mission like totally spice. I'm a bad? is she bad, but she totally nice. Nails are blue and a toes wil ik white. Ik compie niet met jou, that's is for my mijn He do it for sure, but he left with a why. Yeah, we live, but we destined to die. En je it on me, but I'm ending I lie. I'm a lie.